7 uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Bij de herdenking van de verwoestende explosie in Beirut... heeft de menigte brandweermannen op de schouders gehesen. Door de ontploffing van 2750 ton ammoniumnitraat... kwamen zo'n 200 mensen om het leven... en werd een flink deel van de stad verwoest. De krater heeft een doorsnede van zeker 100 meter. In de nasleep van de ramp zouden documenten boven water zijn gekomen... waaruit blijkt dat Libanese topfunctionarissen wisten dat het ammoniumnitraat midden in Beirut vlakbij woonwijken lag opgeslagen. En dat ze er niets aan hebben gedaan. Inmiddels is de regering opgestapt. Facebook en Instagram gaan stereotype afbeeldingen, foto's en video's van zwarte pieten verwijderen. Het gaat om pieten die duidelijk met zwarte smink of make-up donkerder zijn gemaakt. Samen met andere stereotyperende kenmerken zoals een pruik met krullen of grote lippen. Ook gaan de twee sociale netwerken bepaalde Joodse stereotypen weren. Werkgevers hebben veel minder gebruik gemaakt van het tweede noodpakket voor bedrijven die lijden onder de coronacrisis. Bij het UWV kwamen zo'n 35.000 aanvragen binnen. bij het eerste noodpakket waren het er 140.000, vier keer zoveel. Werkgevers hebben volgens het UWV minder een beroep gedaan op het tweede noodpakket... omdat het weer wat beter gaat of omdat ze nog niet weten hoeveel omzet ze gaan verliezen. Ook voldoet een deel van de bedrijven niet meer aan de voorwaarden. Wielrenner Fabio Jacobsen reist morgen naar Nederland... een week na zijn zware val in de Ronde van Polen. Jacobsen revalideert verder in het ziekenhuis. De Nederlandse sprinter was in de eerste etappe van de Poolse koers... het grootste slachtoffer van een valpartij... die veroorzaakt werd door Dylan Groenewegen. Hij had vooral aan zijn gezicht zware verwondingen. Het weer op de meeste plaatsen droog, maar ook kans op een onweersbui met hagelen, windstoten en soms veel neerslag. Vannacht opklaringen bij zo'n 21 graden. Morgen opnieuw 30 tot 35 graden met in het zuiden kans op stevige onweersbuien. Vanaf donderdag is het wat koeler. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB. Er staan momenteel geen files. In Circus Zandvoort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 Alleen wordt weer iets meer samen. Samen naar buiten. Alleen als het druk is keren we om. En samen sporten. Alleen wel op anderhalve meter. We werken ook zoveel mogelijk thuis. En alleen als het echt noodzakelijk is, nemen we het openbaar vervoer. En met klachten blijf je natuurlijk thuis. Want alleen als we onszelf en elkaar goed beschermen, gaan er steeds meer deuren open. Alleen samen krijgen we corona onder controle. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zee. Zandvoort. Een zomerhit. Countrymuziek uit alle windstreken. Presentatie en samenstelling Kees de Haan. Welkom en veel luisterplezier. In het Canadese Winnipeg geboren Sean Burns is terug met zijn nieuwe album A Bakersfield Half Dozen. Geïnspireerd door zijn liefde voor invloedrijke artiesten uit de Bakersfield Sound tijdens zijn jeugd. Volgens Burns is dit album een droom die uitkomt voor een in Winnipeg gevestigde country muziekliefhebber. En het zal waarschijnlijk enthousiasme opwekken bij anderen die van het genre genieten. Too many bridges to cross over.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 out all over town that you've been seen. that I should not complain. no living, with you, so What'll I do? I'm going honky tonk and getting tight as I can. And maybe by then you'll appreciate a good man. Well, tell me why, baby, why, baby, why, baby, why you make me cry, baby, cry, baby, cry, baby, cry. I can't live without you till the day that I die. But tell me why, baby, why, baby, why, baby, why? was leave you, but I should have left then. Now I'm too old to leave you, but I still get sore. When you come home, I'm feeling for the knob on the door. You tell me why, baby, why, baby, why, baby, why you make me cry, baby, cry, baby, cry, baby, cry. I can't live without you till the day that I die. But tell me why, baby, why, baby, why, baby, why? baby, my Heroes, Mentors and Friends, The Legend Project, heb ik gekozen tot album van de maand. In Soft Lights en Hard Country Music horen we Amber Digby samen met niemand minder dan good old Mo Bendy. Crossroads, dit is het favoriete album van de maand. Jeff Claiborne komt in augustus het album Good Bar Attender uit. Het is een authentiek country album met een moderne twist van de Texaanse singer-songwriter. De titelsong van deze leuke, meezingbare melodie, die momenteel zijn weg vindt naar de Texas Country Radio Charts, zal de juiste sfeer brengen in elke bar. Chicago Blues is een klank en een merk. Chicago Bluegrass heeft een meer obscure geschiedenis en de band Special Consensus eert dat verleden op Chicago Barn Dance. City of New Orleans van wijle stadgenoot Steve Goodman treft een nostalgische noot met knappe harmonieën. De cover van deze week. the old man in the club calm. Then he appointed no one keeping score. Won't you pass the paper bag that holds the bottle? And feel the wheels are rumbling neath the floor. And the sons of Pullman porters and the sons of engineers ride their father's magic carpets made of steam. sleep, rocking to the gentle beat. The rhythm of the rails is all they dream. Good morning, America, how are you? Don't you know me? I'm your native son. Well, I'm the train they call the city of New Orleans. darkness rolling down to the sea. And all the towns and people seem to fade into a bad dream. The steel rails still ain't heard the news. The conductor sings this song again. The passengers will please refrain. This train's got the disappear. sun. I'm the train they call City of Orleans. I'll be gone 500 miles when the day is done. I'll be gone 500 miles when the day is done. Steve Helms maakte zijn opwachting in de Texas music scene met zijn eerste hit single Nowhere But Texas die nummer 10 bereikt in de Texas Music Hitlijst. Daarnaast scoorde hij nog een drietal hits en met My Worst Best Friend waagt hij een nieuwe poging. Well, he lives in a bottle, a keg or a glass. In smaller doses, man, he's a blast. But I wind up in trouble and go off the deep end when I spend too much time with my worst best friend. Cause he makes me laugh and he makes me cry. He makes me tell the truth when I probably should lie. mixed up with twins. That's why I call him my worst best friend. Beer, wine, and whiskey. I'll go out on a limb. Say maybe you've met him or some of his kin. I should say goodbye and never see him again. But I just should lie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 met nog eens 12 singles die de Canadian Country Top 10 bereikten. Acht van hun albums haalden de gouden status. Een aantal jaren geleden is de band gestopt. Ze waren ook tweemaal in ons land. Ik trap af met Just for Old Times Sake. Lafayette zijn wat Cajun-invloeden te horen... waarna Such a Lonely One het blokje compleet maakt. Prairie Oyster.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 15 Cuban Minutes van Jimmy Buffett is een nummer van het album Live on the Flipside. Ik krijg bij de songs van Jimmy Buffett altijd wel een zomers gevoel. Crossroads, Crossroads, Crossroads. Country tiptopper. Sana, sana, culito de rana, si no sana hoy, bueno, sana mañana, mañana, mañana, lo que dicen 你按哪？ put to a test when we sailed with the Hemingways on a schooner from Key West. They come to make a movie about long restless dogs and roosters frolicked on the floor. Fifteen Cuban minutes, lots of give and take. where time meets nothing. This phrase it cries. culito de rana. Si no sana hoy, bueno sana mañana. Mañana, mañana lo que dice. Bij het bespreken van de nieuwe muziek zegt Corp Loent. er zijn mensen die western music maken en die het soort vriesdrogen zoals een museumstijl. Ik doe dat niet. Ik ben geïnteresseerd om mezelf uit te drukken. Dat is eigenlijk hoe het voelt om zes generaties cowboy-erfgoed... in de gekke 21e-eeuwse stedelijke omgeving te hebben gegooid. Ik houd van de traditionele stijl en ik gebruik het maar ik benader het met overgave en in mijn eigen stijl. Grizzly Bear Blues. Should I run or should I stand? It's an old debate. Cause sometimes it's a bluff charge and then sometimes it ain't. Can they run downhill? Can they climb a tree? Maybe that's just blackberries. I can't remember. Hmm, let's see. Should I shut up or should I shout? Maybe try to scare him off. Well, pretty much most anything I do just piss him off. In the end. It don't matter what you choose to do, of course. When 800 pounds of grizzly bear outruns a quarter horse, well, them old grizzly blues got me kinda confused as to just what to do about them bears. Yeah, them old grizzly blues got some conflicting views and not too much good news about them bears. think I read it someplace. They kill only what they eat. So fumble through that guidebook, just how often they eat meat. But somebody find some answers. Let's do a study of some kind. We'll make it scientific, and let's see what we can find. Cause he looks almost friendly with that easy ambling gait. But when he decides he's hungry, makes me want to hibernate. Well, them old grizzly blues got me confused as to just what to do about them bears. Yeah, them old grizzly blues got some conflicting views, and not too much good news about them bears. You know you don't outrun the Grizz. You just outrun your slowest buddy, whoever that guy is. And that cub you found's adorable. He's cute, yes, I agree. And There's only one thing missing, and that's Mama. Where is she? they smell 20 miles away. Tommy said it happened on the ranch just this way. Now I'm off for conservation. I say protect the kitchen sink. But this bear don't seem in danger. It might be me that goes extinct. Well, them old grizzly blues got me kinda confused as to just what to do about them bears. Yeah, them old grizzly blues got some conflicting views and I much good news about them bears. In the Spotlight. Billy Keeble trok naar Big Matador Recording Studio in Nashville om zijn zevende cd Just For You op te nemen. Er staan tien geweldige nummers op dit album, die variëren van dansbare two-steps tot Freddy Fender-achtige ballads. De spotlight is voor Billy Keeble. met This Song's For You en Between a Rock and a Hard Place. This song's for you Straight from my heart A few words were wrote each day since we've been apart. I need you to come back and make a new start. This song is just for you, straight from same cheating song while my rock of Gibraltar waits at home. There's a sweet thing in the corner smiling at me, and I'm caught between a rock Jackson Holte en de Highway Patrol afkomstig uit Montana nemen ons mee naar New Orleans. Honey, I'm gonna drink and dance all night. Law come to get you if you don't walk right. Morning comes and there's no room in the tank. They be drunk, strewn out like driftwood along the bank. De titelsong Bye Bye Blues werd opgenomen door diverse country- en jazzgroepen. Er kan de versie van Susie Blue en The Lonesome Fellas aan toegevoegd worden. En voor mij is dit een mooie afsluiter van deze aflevering. Tot volgende week. Dag.